vertegenwoordiging van de Libische bevolking. Frankrijk is daarmee het eerste land dat op deze manier afstand neemt van het regime van Gaddafi. In Libië zijn weer zware gevechten aan de gang, onder meer langs de noordelijke kuststrook tussen de oliestad Ras Lanouf en Bin Jawad.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 Frankrijk heeft als eerste land de verzetsraad van de opstandelingen in Libië erkend als de enige legitieme vertegenwoordiger van de Libische bevolking. Duitsland en Groot-Brittannië willen nog niet zo ver gaan. De Duitse minister Westerwelle zei dat zo'n besluit door de EU of de Verenigde Naties moet worden genomen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen later bijeen. Ze spreken onder meer over de mogelijkheid van een vliegverbod boven Libië. De hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, Robert M., wordt verdacht van verkrachting en ontucht van en met meerdere kinderen. Hoeveel is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie maakte ook bekend dat M's partner, Richard van O., wordt verdacht van ontucht met een peuter en een tiener. De 27-jarige Robert M. kwam met de kinderen in contact op het Hofnarretje en andere kinderdagverblijven in Amsterdam waar hij werkte. Hij is bekend dat hij meer dan 80 kinderen seksueel heeft misbruikt. De Tweede Kamer steunt een plan van het kabinet om mensen die illegaal een vakantiehuis bewonen alsnog een vergunning te geven om daar permanent te blijven. De legalisering geldt voor mensen die voor 1 november 2003 permanent in een vakantiehuis woonden. Als het huis wordt verkocht kan de nieuwe eigenaar geen aanspraak maken op permanent verblijf. Mensen die herhaaldelijk frauderen met een uitkering verliezen die uitkering vijf jaar lang. Voor fraude met een bijstandsuitkering is de termijn drie maanden. Verder kunnen bedrijven die meerdere keren werknemers onderbetalen of de regels voor buitenlandse werknemers overtreden,